Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee Nederlanders hebben gisteravond raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk van dichtbij meegemaakt. Ze waren aan het eten in het restaurant waar een raket neerkwam. Nederlanders zijn in de stad omdat ze in hun frietkar gratis friet bakken voor Oekraïners. De twee hebben schrammen overgehouden aan de aanval. Bij de raketaanval kwamen volgens de Oekraïense autoriteiten zeker drie mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De Wagner-opstand laat zien dat de oorlog in Oekraïne de verdeeldheid in Rusland groter heeft gemaakt. Dat zei NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg in Den Haag... na afloop van overleg met enkele leiders van NAVO-landen. Hij waarschuwde dat Rusland niet minder serieus moet worden genomen... en dat Oekraïne steun moet blijven krijgen. Het lichaam dat afgelopen zondag werd gevonden in de bergen van Californië... is van de Britse acteur Julian Sands. Hij werd in januari door zijn vrouw als vermist opgegeven... nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. Direct daarna werd een zoekactie op touw gezet. Die werd bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden. Sens werkte in zijn carrière mee aan meer dan 150 films en series. Hij speelde in onder meer A Room With A View en 24. Ook was hij te zien in de Netflix-serie What If. Hoe de acteur om het leven is gekomen is nog niet vastgesteld. Sens werd 65 jaar. Een jongen van 16 jaar is afgelopen weekend getaserd door de politie. Hij werd verdacht van een woninginbraak, maar bleek er later niets mee te maken te hebben. De jongen viel en liep verwondingen op, waarvoor hij is behandeld in het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of het gebruikte geweld in dit geval juist en proportioneel was.